Minister Roosentaal heeft de ambassadeur verzocht om voor vertrek scherp protest aan te tekenen bij de Iraanse autoriteiten over het respectloze optreden van de Iraniërs tegen de nabestaanden van de ter dood gebrachte Bahrami. Sarah Bahrami is gistermiddag onverwacht begraven waardoor haar dochter er niet bij kon zijn. Op het Tahrirplein in Cairo wordt voor de 14e dag op rij gedemonstreerd tegen president Mubarak. Het ziet er niet naar uit dat de betogers snel weggaan. Zo hebben ze speciale rookruimtes ingericht en hebben ze aangekondigd dat ze op het plein blijven totdat Mubarak is opgestapt. Inmiddels komt het openbare leven in de Egyptische hoofdstad weer op gang. In de rechtbank in Amsterdam wordt zometeen de zaak tegen Geert Wilders hervat. In oktober stond Wilders ook voor de rechter, maar toen kwam het niet tot een uitspraak omdat de rechters werden gevraagd. Ze hadden de indruk van partijdigheid gewekt. De PVV-leider staat terecht voor belediging en discriminatie van moslims en het aanzetten tot haat. Vandaag wordt een regiezitting gehouden waar onder meer wordt besproken wie er mogen getuigen. Het Amerikaanse internetconcern AOL koopt de populaire nieuwswebsite en weblog The Huffington Post voor 315 miljoen dollar. De Huffington Post werd vijf jaar geleden opgericht en wordt algemeen beschouwd als een van de machtigste weblogs ter wereld. Onder andere Barack Obama en Hillary Clinton hebben er columns voor geschreven. De aankoop van de site moet EOL dagelijks miljoenen extra bezoekers opleveren. De Poolse Formule 1-coureur Robert Kubica, die gisteren een ernstig auto-ongeluk kreeg, wordt kunstmatig in coma gehouden. Twee teams van artsen opereerden gisteren gelijktijdig breuken aan zijn arm en been. Kubica deed mee aan een rallywedstrijd in Italië toen hij de controle over het stuur verloor en tegen de muur reed. De artsen durven niet te zeggen of de Pool ooit weer kan racen. Het weer wisselend bewolkt en zacht met middagtemperaturen tot 10 graden. Het gaat weer wat harder waaien en vanavond vanuit het westen regen. Morgen minder wind, meer zon.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 Sarah Bahrami is gistermiddag onverwacht begraven waardoor haar dochter er niet bij kon zijn. Op het Tahrirplein in Cairo wordt voor de 14e dag op rij gedemonstreerd tegen president Mubarak. Het ziet er niet naar uit dat de betogers snel weggaan. Zo hebben ze speciale rookruimtes ingericht en hebben ze aangekondigd dat ze op het plein blijven totdat Mubarak is opgestapt. Inmiddels komt het openbare leven in de Egyptische hoofdstad weer op gang. In de rechtbank in Amsterdam wordt zometeen de zaak tegen Geert Wilders hervat. In oktober stond Wilders ook voor de rechter, maar toen kwam het niet tot een uitspraak omdat de rechters werden gevraagd. Ze hadden de indruk van partijdigheid gewekt. De PVV-leider staat terecht voor belediging en discriminatie van moslims en het aanzetten tot haat. Vandaag wordt een regiezitting gehouden waar onder meer wordt besproken wie er mogen getuigen. Het Amerikaanse internetconcern AOL koopt de populaire nieuwssite en weblog The Huffington Post voor 315 miljoen dollar. De Huffington Post werd vijf jaar geleden opgericht en wordt algemeen beschouwd als een van de machtigste weblogs ter wereld. Onder andere Barack Obama en Hillary Clinton hebben er columns voor geschreven. De aankoop van de site moet AOL dagelijks miljoenen extra bezoekers opleveren. De Poolse Formule 1-coureur Robert Kubica, die gisteren een ernstig auto-ongeluk kreeg, wordt kunstmatig in coma gehouden. Twee teams van artsen opereerden gisteren gelijktijdig breuken aan zijn arm en been. Kubica deed mee aan een rallywedstrijd in Italië toen hij de controle over het stuur verloor en tegen een muur reed. De artsen durven niet te zeggen of de Pool ooit weer kan racen.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 That's why you don't believe her. Well, yeah, check it out. Don't you worry about it. know you make me feel. You know you make me feel so real. I love you more than sex appeal. Cause you're that, that, that, that, that, that girl.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 Raymond Seré met het NOS journaal. Nederland heeft naar aanleiding van de zaak Bahrami zijn ambassadeur in Iran teruggeroepen voor overleg. Minister Roosentaal heeft de ambassadeur verzocht om voor vertrek scherp protest aan te tekenen bij de Iraanse autoriteiten over het respectloze optreden van de Iraniërs tegen de nabestaanden van de ter dood gebrachte Bahrami. Sarah Bahrami is gistermiddag onverwacht begraven waardoor haar dochter er niet bij kon zijn. Op het Tahrirplein in Cairo wordt voor de 14e dag op rij gedemonstreerd tegen president Mubarak. Het ziet er niet naar uit dat de betogers snel weggaan. Zo hebben ze speciale rookruimtes ingericht en hebben ze aangekondigd dat ze op het plein blijven totdat Mubarak is opgestapt. Inmiddels komt het openbare leven in de Egyptische hoofdstad weer op gang. In de rechtbank in Amsterdam wordt zometeen de zaak tegen Geert Wilders hervat. In oktober stond Wilders ook voor de rechter, maar toen kwam het niet tot een uitspraak omdat de rechters werden gevraagd. Ze hadden de indruk van partijdigheid gewekt. De PVV-leider staat terecht voor belediging en discriminatie van moslims en het aanzetten tot haat. Vandaag wordt een regiezitting gehouden waar onder meer wordt besproken wie er mogen getuigen. Het Amerikaanse internetconcern AOL koopt de populaire nieuwssite en weblog The Huffington Post voor 315 miljoen dollar. De Huffington Post werd vijf jaar geleden opgericht en wordt algemeen beschouwd als een van de machtigste weblogs ter wereld. Onder andere Barack Obama en Hillary Clinton hebben er columns voor geschreven. De aankoop van de site moet EOL dagelijks miljoenen extra bezoekers opleveren. De Poolse Formule 1-coureur Robert Kubica, die gisteren een ernstig auto-ongeluk kreeg, wordt kunstmatig in coma gehouden. Twee teams van artsen opereerden gisteren gelijktijdig breuken aan zijn arm en been. Kubica deed mee aan een rallywedstrijd in Italië toen hij de controle over het stuur verloor en tegen de muur reed. De artsen durven niet te zeggen of de Pool ooit weer kan racen. Het weer wisselend bewolkt en zacht met middagtemperaturen tot 10 graden.